Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Oud-president Saleh van Jemen is mogelijk omgekomen bij een aanval in de hoofdstad van het land. Houthi-rebellen hebben zijn huis in het centrum van Sanaa opgeblazen. Na de aanval zijn er beelden opgedoken van een man die op Saleh lijkt. Het internationale Rode Kruis meldt dat er de afgelopen vijf dagen zeker 125 doden en honderden gewonden zijn gevallen in de hoofdstad. Een Nederlands team van het Rode Kruis zit vanwege de gevechten tussen Houthi-rebellen en aanhangers van Saleh vast in de stad. Medewerkers van de hulporganisatie schuilen in een kelder. Ook programmamaakster Floortje Dessing is daarbij. Motorclub No Surrender heeft een aanzienlijk geldbedrag gezet op het hoofd van misdaadjournalist John van den Heuvel. Dat meldt de politie. Die zegt de bedreiging zeer serieus te nemen. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Ook worden vandaag gesprekken gevoerd met de drie leiders van de motorclub om de bedreigingen te stoppen. De politie en het OM vinden dat de leiders van No Surrender hun verantwoordelijkheid moeten nemen om een einde te maken aan de bedreiging. Van den Heuvel deed een paar dagen geleden aangifte tegen de motorclub, die hij al langere tijd volgt. Op het merendeel van de basisscholen is weinig discussie geweest over Zwarte Pieten bij de viering van het Sinterklaasfeest. In een onderzoek van DUO zegt 79% van de scholen Sinterklaas met Zwarte Piet te vieren. 10% kiest voor alleen roetveegpieten. Op de scholen waar wel werd gediscussieerd ging dat over de vraag of de kleur van de pieten moest worden aangepast en of de huidige piet voor sommigen kwetsend kan zijn. Er is een groot verschil tussen de scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en daarbuiten. In de steden loopt maar op 17 van de scholen een zwarte piet rond. Elders is dat 89 Het weer nog, het is eh, wisselend bewolkt en verspreid valt een bui, vooral in het noorden en oosten van het land.